Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Schiphol is iets voor middernacht de laatste van tien repatriëringsvluchten uit Marokko aangekomen. Het Transavia-toestel kwam uit Marrakesh. Vanwege het oplopend aantal besmettingen stelde Marokko vorige week een vliegverbod van en naar Nederland in. Het land gaf nog wel toestemming om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Hoeveel mensen precies zijn opgehaald is onduidelijk. Eerder haalde reisorganisatie TUI al een groep Nederlanders per bus op. Steeds meer ziekenhuizen stoppen met het inhalen van operaties en behandelingen die eerder waren uitgesteld, meldt het persbureau ANP. Onder meer in Venlo, Venray en Weert wordt de zorg teruggeschroefd vanwege het oplopende aantal coronapatiënten. Ook in de regio Zwolle, bij de coronabrandhaarden Staphorst en Zwarte Waterland, wordt de inhaalzorg afgeschaald of gestopt. Eerder werd al bekend dat in meerdere Zuid-Hollandse regio's operaties worden geschrapt. In andere regio's gebeurt dat nog niet of beperkt, maar ook daar vrezen ziekenhuizen te moeten ingrijpen. België zet Nederland vanaf vandaag weer op rood vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Dat wil zeggen dat Nederlanders die naar België reizen vanaf vandaag als ze niet zijn gevaccineerd een negatieve test moeten laten zien als ze langer dan 48 uur in België willen blijven. Ook op de coronakaart van het ECDC, het Europese RIVM, kleurt Nederland sinds donderdag weer rood. Het demissionaire kabinet wil dat er een landelijke instelling komt voor het toezicht op advocaten. Het verbeteren van het toezicht staat al langer op de agenda. Maar ook actuele ontwikkelingen spelen een rol, zoals de kwestie van advocaat Youssef T. Die wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van zijn neef Ridouan Taghi... die hij als advocaat in de gevangenis vrij kon bezoeken.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 day.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 you. cut her off.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

Maybe we should all be praying for time. These an empty hand, Oh, you hold on to what you can. The charity is a coat you win twice a year. This is the year of the guilty man. Your television takes a stand, and you find that what was over there is over here. maybe we should all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 goes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 ik ben veranderd.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 lollipop binnenkort. Hey, ja, ja, oh ja. Bala, que vuelen por detrás. Bang, bang, dame cosas y jala. Ala, que me coja confesar. been on this since we was kids. Mm, I fill my mind up with ideas.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 样。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 vanavond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga mee naar Charleston. is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders dus Kom maar bij mij, dan zit het altijd is van jou. Oh, baby, ja is Het ritme van Zandvoort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 should I?